But we both know we'd fool ourselves. This night ain't over. die een tijdje hier in Nederland heeft gewoond. En dan noem ik eh, Joey Tempest, The Place to Call Home. Zo heet de cd die hij toen heeft opgenomen hier in Nederland. En We Come Alive is een van de nummers eh, die daarop staat door hem eh, zelf geschreven. En dit is ook zo'n prachtig nummer van diezelfde cd. Under the Influence. Maybe you've taken on a different name Tired of playing everybody else's game Maybe you're living in a jealous town. Oh, so tired of rumors going round. What we do under the influence of love. Maybe you'll try out a new set of clothes. Begin to like the things that you hated the most. There ain't no rule, there ain't no circumstance save you, baby, now. When you're in a trance, what we do under the influence of love. Yeah. Hush now, baby, don't cry. To make it right, we have to see both sides. And the day. En ook dit nummer is door hem zelf eh, geschreven. En Tessa Niles, Katie Kissoon, <laughs> hey, die kennen we nog hè. En Carol Kenyon, zij hadden de backing vocals in Under the Influence of Love. Had ik al gezegd, welkom bij deze uitzending van Muziek hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Ik dacht het niet hè. Nou, bij deze dan. Brian Adams, Tonight We Have. We'll save ourselves a bottle. California red. We are drinking on a Tuesday. Let it go straight to our heads. And we'll eat from good china. And make love on linen sheets. Just like there's no tomorrow. No surrender, no prachtig nummer van Brian Adams. Tonight we have the stars. Dat was eh, redelijk nieuw. kan me niet ontgaan dat eh, het hoesje een beetje een eh, aanklacht is. Pele, zo heet deze formatie, en The Sports of Kings, zo heet de cd. En op die eh, cd, op het hoesje, daar staat een foto van een afgeschoten hert. En een gans met een geweer erbij, een jachthoorn erbij, eh, een groot eh, mes erbij. Echt zo'n beetje zo van ja, dat is nou de sport van de koningen. Beesten afschieten, maar dat kunnen wij dus ook. Dat is een beetje wat eh, Pele wil zeggen met deze cd. Althans, met de foto op die cd. De formatie Clouseau. En zij hebben heimwee. <laughs> Misschien wel naar Nederland. Op mijn rug in het zand lig ik uren te staren. Naar een ster in de nacht in de koude woestijn. Dit heb ik hier nog nooit ervaren. Maar ik voel zo'n drang om bij je te zijn. Dat opgaan in het avontuur, die stalen kist die ik bestuur. Het is overweldigend en stoer. Maar opeens ligt er weer op de loer. Ik zou liever bij je zijn Elke stap die ik zet is geïmproviseerd. Ik heb naar niemand ooit geluisterd. En ben altijd wel ergens een zwerver geweest. Maar hier ver weg van En ik dan geen echte zwerver meer? Ik zou liever bij je zijn, veel liever bij je zijn. Vroeger zat ik anders in elkaar. Ik zou vijf dames die luisteren naar de naam The Sisters of Glory. Thelma Houston, Cece Peniston, Phoebe Snow, Louis Walden en Albertina Walker. Good News in Hard Times, zo heet deze cd. En het klinkt allemaal een beetje gospelachtig. Rough Side of the Mountain. Oh Lord, I'm striving. through this barren land. But as I go from day to day, I can hear my Savior say, Trust me, child, I'll hold your hand. I'm coming up. Yes, I am. On the rough side. On the rough side. Oh. De Sisters of Glory. Die bewijzen wel dat uh, ja, gospel music niet echt altijd heel erg flauw hoeft te zijn. Hè? I'm coming up, the Sisters of Glory, good news in hard times. Moet u zich eens voorstellen, u staat in een hele grote zaal. Laten we zeggen, ahoy stikdonker. Er komt een band op het podium en die begint op deze manier. Dan weet ik zeker dat hij gewoon kippenvel krijgt. Eh, zeker als je dan een eh, fan bent van de formatie Fragment, The Dream of Orchid. Zo heet deze cd. Het eerste nummer van die cd is Back to Basic. einde is een beetje minder, uh, minder spectaculair als het begin van Back to Basic. En dit zijn, noem het maar een beetje, Keltische klanken. The Gift of Love van Sissel. Go to the land with the heaven aglow. Go to the home of the tram and the snow. Lead your dream by of Plenty, The Redemption Center, de Big, uh, nee, de Boy Who Spent His Skin. Een heel vreemd liedje eigenlijk, hè? En dit, dit is Sandra. U heeft het misschien al in vele uitvoeringen gehoord, maar dit is toch wel de meest leuke, althans naar mijn mening. Misschien herkent u het al een beetje hoor. Nights in White Satin. Nights in White Satin. De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand de vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen sprak mijn zoontje lief. tot zij Een brief. Voor mijn moeder. Geweldig. Die hoog, die hoog in de hemel is. En deze brief, die bind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt. Ja, zij, zij die ik Litouwers? Of eh, is het nou net andersom? Is het uh, eh, Litouwers samen met André Hazes? Nou, hij hakt er nogal in wat betreft het stoppen. De Vlieger, een van de bekendste nummers denk ik wel van die uh, André Hazes. Fel Shazar. Falling is a form of flying. How can you just close your eyes in the face of adversity? How can you on telling yourself lies. It seems such perversity. I was hoping we'd all reach the stage where suddenly not anything goes. Not so much a point of age, but just having some sense, I suppose. How come you look so good? You only know half of what you they say hurts and nobody cares. This kind of thing happens about twice a week. Just when the seams are evenly placed, whispers come down like beads of doubt. Your friend with the answers, he's totally spaced. This must be what your ex was talking about. How come you look so good? You only know half of what you should. If I were you, I would consider crying. Does your guru take you to as he stands you upon your head and tell you falling is just a form. Yeah, falling is just a form of flying. Have you ever asked him what happens when you fall behind? Don't tell me, I know he says it's all a state of mind, right? How come you look so good? You only know half of Ja, vallen is eh, zelfs een eh, vorm van vliegen, maar ik vind het neerkomen altijd zo vervelend. Hè? Nederlandse formatie Nick en Simon. Het leven van een ander. Ze weet niet wat te doen. Alles wat ze wil is haar aangeling. Ze hunkert naar de roem ze wil haar honger stillen, dus eet niet. en Simon een formatie die eh, nogal eh, succesvol is eh, de laatste jaren hier in Nederland. Hè? Toch? Blackwater Blues, B.B. King. It rained five days The skies turned black as night and the skies turn black as night. And there's trouble taking place way down in the lowlands tonight. I woke up this morning. and I couldn't get out of my front door.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 Ook VN-chef Ban Ki-moon is teleurgesteld. Hij spreekt van een Israëlische provocatie. Om middernacht kwam er een einde aan de bouwstop die tien maanden geleden was ingesteld. De Amerikaanse minister Clinton en de Palestijnse president Abbas probeerden Israël tot het laatste moment over te halen het moratorium te verlengen. Een agent in Burger heeft vanmiddag in een juwelierszaak in Almere een schot gelost. Hij zag dat een man juwelen wilde roven en greep in. Toen hij de man wilde aanhouden ontstond er een worsteling waarbij de agent een schot loste. Niemand raakte gewond. De agent werkt voor een ander politiekorps en was toevallig in het centrum van Almere. Volgens de politie Flevoland is het toegestaan dat agenten in hun vrije tijd hun dienstwapen dragen en in actie komen. Zoals gebruikelijk onderzoekt de Rijksrecherche het schietincident. De kiesraad vindt dat Nederlanders in het buitenland makkelijker moeten kunnen stemmen. In een advies aan het kabinet wordt voorgesteld dat ze zich nog maar één keer elektronisch moeten laten registreren en niet bij elke verkiezing. En ze moeten via internet het stembiljet kunnen downloaden. Nu wordt alles nog per post vanuit Den Haag verstuurd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart en de Kamerverkiezingen in juni kregen sommigen daardoor geen stembiljet. En op enkele biljetten ontbrak de vereiste handtekening van de voorzitter van het stembureau in Den Haag, waardoor die stem verloren ging. De kiesraad stelt verder voor dat Nederlanders die in het buitenland wonen met elke willekeurige potloodkleur mogen stemmen, dus niet meer alleen met rood. Er zijn relatief veel stemmen ongeldig verklaard omdat kiezers de verkeerde kleur gebruikten. Het weer, de regen trekt weg naar het zuiden. Vannacht is het overwegend droog, minima rond 10 graden. Morgen is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het.